uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het vleesverbruik in Nederland was vorig jaar net zo hoog als in 2016. Bijna 77 kilo per persoon. Blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit... en opdracht van actiegroep Wakker Dier. Het verbruik per Nederlander daalde van ruim 79 kilo in 2009... naar dus zo'n 77 kilo in 2015 en daarna stabiliseerde het. Wakkerdier noemt het opmerkelijk. Volgens de organisatie zeggen mensen vaak dat ze minder vlees eten... en ook stijgt de verkoop van vleesvervangers al jaren. Maar dat bleek nog niet uit de cijfers over het vleesverbruik. Diners die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden georganiseerd... zijn voortaan standaard veganistisch. Wie toch vlees, vis of zuivel wil, moet dat van tevoren doorgeven. Minister van Engelshoven komt daarmee tegemoet aan een verzoek van de Partij voor de Dieren. Kamerlid Teunissen vroeg de minister de sociale norm om te keren. Normaal gesproken moeten vegetariërs en veganisten hun dieetwensen doorgeven... en nu moeten juist de vleeseters dat doen. Oudere organisaties willen dat ook gepensioneerden mogen meepraten over een pensioenakkoord. Nu zitten alleen de organisaties van werknemers en werkgevers aan de onderhandelingstafel. Volgens acht oudere organisaties is het beter als alle betrokkenen kunnen meepraten over een nieuw pensioenstelsel. Naast ouderen ook jongeren. Minister Koolmees belooft dat hij na een pensioenakkoord gaat praten met ouderen en jongeren. De koers van de bitcoin is vandaag even onder de 5000 dollar gedoken. Dat is de laagste stand sinds oktober vorig jaar. Inmiddels is de koers weer wat gestegen. De virtuele munt stond een week geleden nog op ruim 6.000 dollar. En bijna een jaar geleden was de bitcoin nog bijna 20.000 dollar waard. Handelaren en analisten zijn het niet eens over de oorzaak van de waardedaling. Ook andere cryptomunten worden minder waard. Het weer overwegend bewolkt met een stevige oostenwind... en kans op een soms winterse bui. Minima vannacht iets boven nul. Morgen vrijwel droog, maar gaat gaat of vier, en nog steeds een flinke oostenwind. Later vooral in het oosten en noordoosten neerslag... met kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. We hebben op dit moment geen meldingen van flitsers. Heb je er eentje gezien?